met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk wie er in het Nederlandse privévliegtuig zaten... dat gistermiddag crashte bij het vliegveld Southend in Londen. Over slachtoffers is nog niks bekendgemaakt. Het toestel stortte vlak na het opstijgen neer en vloog in brand. Het vliegtuig was onderweg naar Lelystad Airport. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat hij Patriot luchtverdedigingsraketten naar Oekraïne gaat sturen. Trump zei wel dat de VS er niet voor betaalt. Onder andere Duitsland zei vorige week bereid te zijn om Patriots voor Oekraïne te kopen. De VS is de enige die Patriot-raketten produceert. Twee natuurbranden bij de Amerikaanse Grand Canyon hebben al vele duizenden hectares natuur in de as gelegd. Beide branden ontstonden afgelopen week door blikseminslag. Het vuur verspreidde zich snel door de hoge temperaturen en harde wind. Het noordelijke deel van het Nationaal Park in de staat Arizona is afgesloten. Bij gevechten in het zuiden van Syrië zijn tot nu toe bijna 40 doden gevallen... meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De doden vielen bij gevechten tussen nomadische Arabische stammen... die Bedouinen worden genoemd... en strijders die bij de Druze bevolking horen. Dat is een religieuze minderheid. De zoekacties naar vermisten van overstromingen in Texas zijn voorlopig stilgelegd vanwege nieuw overstromingsgevaar. De Nationale Weerdienst zegt dat het waterpeil van de Guadeloupe-rivier met meters kan stijgen door de vele regen. Vorige week kwamen bij overstromingen van diezelfde rivier zeker 129 mensen om het leven. Er worden nog 160 mensen vermist. Oranje is uitgeschakeld op het EK voetbal. De speelsters verloren gisteravond met 5-2 van Frankrijk. Dat was niet genoeg om door te gaan naar de kwartfinales. De wedstrijd Engeland-Wales in dezelfde pool eindigde in 6-1. Engeland en Frankrijk zijn dus door. Het weer, vandaag een mix van wolken en zon en op de meeste plekken droog. In het zuiden en oosten later op de dag wel kans op regen met wat onweer.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 it, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. One, one taste of what I got. I'll have you spending all you got. smoking a cigarette you thought was gonna be your last.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 In 2023 slikten bijna 300.000 mensen medicijnen voor ADHD. Bijna vier keer zoveel als in 2006, heeft het CBS uitgezocht. Er is nog steeds veel onduidelijk over de crash van een Nederlands privévliegtuig gisteren bij vliegveld Southend in Londen. Het toestel was onderweg naar Lelystad Airport en stortte vlak na het opstijgen neer. Er is nog niks bekend gemaakt over slachtoffers. Noranje is uitgeschakeld op het EK voetbal. De speelsters verloren gisteravond met 5-2 van Frankrijk. Dat was niet genoeg om door te gaan naar de kwartfinales. Het weer, een mix van wolken en zon.